Dit is Maud Schreurs met het NWS Journaal. Barcelona heeft de afkoopsom van 222 miljoen euro van de Braziliaanse voetballer Neymar geaccepteerd. Eerder vandaag leek in de transfer naar Paris Saint-Germain een kink in de kabel te ontstaan... doordat de afkoopsom werd geweigerd door de Spaanse profliga... vergelijkbaar met de Nederlandse eredivisie. De profliga zegt dat de herkomst van het geld niet is te achterhalen. Van de 180 onderzochte pluimveebedrijven moeten er 138 gesloten blijven van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Er zijn eieren ontdekt met daarin de giftige stof fipronil. Maar het gaat op één geval na, maar om kleine hoeveelheden, benadrukt de NVWA. De bedrijven mogen weer open als de fipronil helemaal uit de eieren is verdwenen. Volgens de NVWA hebben de supermarkten alle besmette eieren uit de schappen gehaald. Onderzoekers van de Wageningen Universiteit hebben een schadelijke bacterie gevonden in rauw hondenvoer. Hij is gevaarlijk voor honden, maar ook voor mensen. De bacterie zat in barf, wat staat voor bones and raw food. De bacterie is afkomstig van hazen die met slachtafval zijn verwerkt in het hondenvoer. De bacterie veroorzaakt bij honden problemen aan gewrichten en geslachtsorganen. Mensen kunnen koortsaanvallen krijgen die maar moeilijk te bestrijden zijn. Volgens de NVWA is maar één geval bekend en is het risico op besmetting erg klein. En de Britse acteur Robert Hardy is overleden. Hij werd vooral bekend van zijn rol als oude dierenarts in de Britse serie James Harriet. Verder had hij gastrollen in tv-series als The Saint. Ook speelde hij de minister van toverkunst in de Harry Potter films. Robert Hardy was 91 jaar.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 En we begonnen met Loke, met Frinks. En hij is alweer uh, ja, aardig op weg. Want bij 3FM hebben ze Onstage. Dat is een programma wat, wat in het weekend wordt uitgezonden. Ik meen door goede oude Giel Belen. Dus die heeft de band zeker al ontdekt. Wij inmiddels al een hele lange tijd. Maar dat was al toen in Core Music eh, al de vingers eh, aan deze band zat. En nog steeds zit. Want eh, daardoor zijn ze ook zo ver op dit moment gekomen. En dit is dan eindelijk de officiële opvolger van dat andere singeltje wat, wat ze eerst hadden uitgebracht. Maar ja, je kent Jaapie Gober, Die is nogal een beetje eigenwijs als het gaat om van hele leuke nummers vinden. En dat eerste nummer dat was Cham Champagne Beaches. Maar dat vond ik nou toch even net iets wat minder. Queen of Hearts had al de belangstelling van eh, schrijver uh, Kluun. De man die ook eh, wielerstukjes heeft geschreven tijdens de Tour. En eh, ja, die eh, liep al weg met eh, de band. Maar ik doe dat al een tijdje. En Frinks vind ik toch echt het meest sterke nummer wat te vinden is op Some Kind of Glimmer. Welkom dus bij deze reguliere uitzending. En we gaan rap door, want er zitten heel veel dingetjes in. Zo ook bijvoorbeeld deze, Jolien Grunberg heet zij. En zij heeft ooit samengewerkt met Sus de Groot, ja, die. En dat kun je misschien ook nog wel een beetje horen. De EP dateert alweer van een tijdje terug. Is in eh, april 2017 uitgebracht. Er staan een aantal hele mooie stukken op. En het is ook echt toegankelijke popmuziek, vind ik eerlijk gezegd. En eh, nou ja, luister zelf maar. Het eh, titelnummer van de EP End of Story heet End of Story. lijkt het alsof het was, wat het was. Soms ben je ver weg, soms ben je dicht uit Utrecht. Figgy heten ze. En eh, het nummer dat heet Soms. Is niet zo lang eh, geleden uitgebracht. Ik geloof eh, dik twee weken terug is dit online gekomen. Een clip op YouTube. En ja, de tip is gekomen via Roevaida uit Rotterdam. nota notabene Roevaida die vroeger met Southbound bij ons is geweest. En nu ook onlangs nog Berlin heeft uitgebracht. Die uh, bracht mij op dit mooie, leuke Nederlandstalig bandje, Indie. En daarvoor hoor je End of Story. Jolien, Jolien Grunberg heet zij voluit. En End of Story is eh, van eh, de gelijknamige EP. Straks in tweede uur hebben we er nog eentje voor je liggen. Ook een eh, echt mooi toegankelijk popnummer van haar. een andere... Ehm, iemand uit de stal van die Innercore Music... waar we net mee begonnen met Loke... is Daisy Ducro. Want zij komt uit, nou, uit Amsterdam... maar ze heeft min of meer is eh, de vaart eh, weten te beginnen met, eh, met optredens in Haarlem. Dus hier in de buurt. Dat, dat heeft denk ik ook te maken met de standplaats van Menno Timmerman. Want dat is de grote baas van Innocore Music. En die heeft toch min of meer dit, dit ontdekt. En eerlijk gezegd, ja, 9 van de 10 keer als Timmerman iets ontdekt... dan moet je dus echt gaan opletten. Want ja, dan weet je eigenlijk 9 van de 10 keer dat het ook gewoon goed is. Heb ik twee keer 9 van de 10 keer gezegd. Maar goed, eh, wat het ook mag schelen. Eh, Daisy Ducro. Uh, met een, ja, ze heeft een volledige band. En de bedoeling is dat, dat we hier proberen om haar naar de studio te krijgen. Dat zal niet à la minuut gebeuren. Ik denk dat dat nog wel even op zich laat wachten. Maar ach, tot die tijd hebben we natuurlijk nog altijd de single liggen. En dat heet Hard On Your Arm. u zong de buurman van CFM Zandvoort, webmaster Edwin Keur. Want eh, dat is de buurman namelijk eh, die je net hebt kunnen horen. Ruud Houweling. En een eh, of wat geleden hadden we dat hele zware onweer. En toen had hij gasten op, over de vloer. Dat was een van zijn voormalige bandleden van Cloud Machine, Oscar Holleman. Nou, eh, het laat zich raden, want eh, ze zaten lekker op het strand en ineens kwam er zo'n <laughs> donderwolk aan. Ja, dus was het spoorslags, spoorslags eh, terug naar de buurt bij, bij de Watertoren. Maar ja, daar was, werd je ook niet echt heel erg blij van. En dus besloot het, het, het spul maar bij Ruud te overnachten. En de volgende dag moest Ruud gewapend met rode dirktas toch nog even de boodschappen halen. Want er was geen ontbijt in huis. Dus dat eh, maak je dan allemaal mee in zo'n dorp. Eh, daarvoor hoorde je Hard on Your Arm van uh, Daisy Ducro. Beiden overigens, van zowel de single die je net hebt gehoord... als Daisy Ducro. Ze komen allebei uit de Inner Core Music van ene heer Menno Timmerman. Dus dan eh, weet je dat ook weer. Ehm, goed, eh, dat eh, brengt mij weer op het volgende. Want ja, is ook weer zoiets. iets. Dit is ook heel erg leuk. En zij komt samen met haar band uit de buurt van Utrecht. Jo Martjes met het titelnummer Silver and Gold van diezelfde EP. lost our appetite. Heaven knows what we were facing, love was told, and we were making. You wanted to believe in us tonight. want a love, not a aching. Do we see that we were faking? Mm-hmm. my love my love. Mm-hmm. My love, my love. And I know that we were lovers then. We were happy, we were free. Suddenly we loved to meet for a forest you alone. You were crying, I was sleeping, and you see that we were weeping. My love, my love. Mm-hmm. My love, my love. never tell that love was on a limb? I was sitting in the trees and I knew that love was fleeting. You could never tell that love was on a limb. I was sitting in the trees and I knew that love was fleeting. my love, my love. Mm-hmm. My love, my love. Can't you see that it's gone? My love, my love. Can't you know that it's wrong, my love? my love. Een van die stamgasten die eh, elke keer eh, terugkomen, dat is Ro Halfheid van Holst, zoals die voluit heet. Hij eh, doet samen bijvoorbeeld met Martine Bond een, een, een of andere leuk, ja, leuke band. Is dat Vuur en Vlam? Dat is min of meer een beetje coversongs. Martine Bond hebben we trouwens ook hier ooit gehad. Heeft ook eigen gemaakte nummers hier afgeleverd. Maar goed, uh, Roel Halfheid doet dat uh, één keer in de... <laughs> lijkt wel één keer in de twee, drie weken eh, komt hij er weer meteen. En dit is het laatste werk wat hij heeft uitgebracht. Love is Fleeting. En daarvoor Yo Marches met Silver and Gold van de gelijknamige EP. Het eerste nummer wat, wat je aantreft er eigenlijk op. En deze is ook weer terug even op de lijst. Ja, het blijft toch gewoon een lekkere pittige zoen, vind ik. Stoere meidenmuziek, hou er wel van komt uit Rotterdam. En ze heet Annika Bokshoorn. En de hele band is opgena eh, ja, opgehangen aan haar. Annika met longshot. Shot. Eh, met eh, ballen er doorheen eh, gegooid. Annika met Longshot en daarachter Sway met My Girl. ja, ook een week of wat geleden hadden we een van de mensen van Sway, Joost Dobbe, in de studio. En hij heeft ook daadwerkelijk een nummer gespeeld van, van Sway, maar dan in een hele akoestische versie. Klinkt toch anders, moet ik erbij zeggen. En ja, de Doerakken zijn bezig met nieuw materiaal. Dus uh, het is, uh, eigenlijk eh, komen ze uit Den Helder. Uh, tenminste, ze hebben, Joost komt sowieso uit Den Helder. Of dat voor Ben Stuyvenberg geldt, dat weet ik ook niet precies. Maar misschien zit hij, zit hij met gespitste oren nu te luisteren en zegt hij... nee, koper, ik kom gewoon aan het halen. Maar eh dat heb ik niet helemaal meegekregen. Dus uh, misschien zou direct wel het antwoord moeten geven. Niet helemaal die bio's van, uh, van de jongens een beetje à la in dat opzicht. Eh, daarvoor hoorde je Annika met Longshot. Eh, dat nummer dat, eh, dat, dat loopt al een tijdje. Dan hebben we hem even er niet in zitten. Dan zit hij er weer een paar weken wel in. En vandaag stond hij er weer gewoon in. Dus dat is ook heel erg fijn. Eén van de vreemde eenden in de bijt. Want hij komt niet uit Nederland, maar uit Noord-Ierland. Maar hij is hier wel geweest. Vind ik altijd leuk. Rob Murphy met Italian Dreams. New You Blues van uh, Joost Dobber zelf. Eh, de man die, je net eh, hebt uh, gehoord met Sway. Daarvoor hoorde je Rob Murphy met Italian Dreams. En dit is een eigen opname van Silver Starfish. Luc Nijman en Rai Saitoshi met Don't Forget the Girl. You know it's so attractive. was nog even wat consternatie. Marcus eh, is inmiddels ook eh, binnen. Maar goed, we hadden het even over de <laughs> sluiting van het politiebureau. Dat gaat dus niet door. Het politiebureau blijft eh, gewoon open. maar goed, we gaan eerst even deze drie technisch even afkondigen. Want dat moet natuurlijk wel gebeuren. Dat, dat zijn Silver Starfish. Oftewel Luc Nijman met uh, Rai Satoshi en Don't Forget the Girl. Eigen opname. Ja, dat mag ik ook wel zeggen. Lakshmi met I'll Be On My Way. En Jora, die heb je net kunnen horen met... In the Forest, uh, Mario Kruileman, maar die eh, is een van de dames eh, die uh, deel uitmaakt. Die hebt, we ook kunnen horen op deze mooie single, Forest. maar ze is op dit moment op vakantie. En oren om hier te, te komen spelen, ja, dat is wel zeker. Over dat politiebureau, nog even terugkomend, gaat dus niet door. Dus het politiebureau blijft gewoon over, niks aan de hand. iedereen denkt van alles in alle staten van, de politiebureau gaat gaat sluiten. Maar eh, als je gewoon even de berichtgeving eh, volgt, dan weet je hoe het zit. Daarvan waarvan akte. Goed, eh, heb ik er nog eentje staan. we hadden net Ruud Houweling, die komt uit Zandvoort. Maar we hebben nog een inwoner uit Zandvoort. Hij komt oorspronkelijk niet uit Zandvoort, maar hij woont er wel. En dan heb ik het over Koen Alvarez.